uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het terreurdreigingsniveau in Groot-Brittannië gaat omhoog. Gisterochtend ontplofte een taxi voor een ziekenhuis in Liverpool. Volgens de politie een terreurdaad. De passagier zou een zelfgemaakte bom bij zich hebben. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken gaat daarom nu het dreigingsniveau omhoog. De taxichauffeur is de held van de dag in Engeland. Hij kon snel uit de auto springen, vertelt correspondent Arjen van der Horst. Hij vloog zijn taxi uit, maar zorgde nog wel voor dat de taxi op slot ging. Dus de passagier had hij opgesloten in de taxi waarop hij wegrende. En kort daarna ja, volgde dus de explosie. Ja, en waarschijnlijk dankzij hem heeft hij veel erger kunnen voorkomen. Wat het motief van de aanslag is, is onduidelijk. Ziekenhuizen komen steeds meer in de knel door het grote aantal coronapatiënten. Nog maar 15 van de 71 ziekenhuizen lukt het om uitgestelde operaties in te halen. Dan vallen de patiënten tussen wal en schip. En dat kan zijn of patiënten die wachten bijvoorbeeld op een operatie. Of het kunnen covid-patiënten zijn. En we willen dat allebei niet. Ondertussen blijven de besmettingscijfers oplopen. Vandaag werden meer dan 19.000 positieve testuitslagen gemeld bij het RIVM. Het hoogste ooit, mede door een storing. Als je je wil laten testen, sta je waarschijnlijk lang in de wachtrij. Want de GGD merkt weer veel drukte op de lijnen. Veel mensen willen een afspraak maken. Ook online is het druk. Sinds vorige week gaan er weer heel wat wattenstaafjes doorheen in de teststraten. En lallend aan de bar hangen of je beste moves op de dansvloer laten zien. Sinds dit weekend kan het niet meer in ons land vanwege de nieuwe coronaregels. En daarom gingen sommige jongeren de grens over. Bijvoorbeeld naar Aken, daar mag je nu nog gewoon los. Vandaar zijn we blij dat Duitsland om de hoek is. En uh, wij zijn ook zeker van plan om te gaan feesten nu hier. En ook in België zagen ze Nederlanders op de dansvloer. In Turnhout waren er zo'n 70 Nederlanders. De burgemeester begrijpt het wel. Verstandig is het niet... Maar die jongeren doen natuurlijk niks, eh, niks verkeerd, niks illegaal. Dus eh, wat dat betreft eh, ga ik dat niet veroordelen, want zij, ze doen niks wat, wat, wat tegen de wet is. Maar of het verstandig is, ja, dat kan je je natuurlijk wel afvragen. Het was meteen misschien wel het laatste weekend dat het daar kon. In België komen er weer strengere coronaregels aan. Zo, houden de nachtclubs, zo zouden de nachtclubs weer dichtgaan. Het weer, het is een grijze dag met nauwelijks zon en een graad of acht. Morgen verandert er weinig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Echt veel bijzonderheden zijn er vanmiddag niet. Alleen bij Amsterdam sta je in de file aan de oostkant. Op de A10 Oost richting het noorden heb je 10 minuten oponthoud...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 People dying. Yeah. People crying. Uh-huh. Lord help us. Mother, mother. There's too many of you crying. Oh, brother, brother, brother. far too many of you dying. That's right. pain? Where's the love for which we pray? What's going on? When our children can't play, homeless can't eat, there's gotta be a better way. What's going on? When we're politically blind can't see the signs of endangered time. What's going on? I'd rather than turn my head away. We got a first world vision lift our hands in the air on Father, Father.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 Let me break it down for a minute. want ik heb het van je come mami, kom online, baby, come online. come online, shawty, come online. Kom online, baby, come online. Baby, come online, baby, come online. come online, baby, come online.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 Afschaffing zou Shell moeten overhalen toch in Nederland te blijven. De discussie over de dividendbelasting speelde enkele jaren geleden ook al. Door de hoeveelheid coronapatiënten lukt het steeds minder ziekenhuizen om operaties die waren uitgesteld in te halen. Nog maar 15 van de 71 ziekenhuizen komen daaraan toe, zegt Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. En de politie heeft een man van 38 opgepakt voor de dodelijke brand vorige week in een flat in Capella aan de IJssel. Bij de brand kwam een vrouw om het leven. Drie mensen moesten naar het ziekenhuis. Het weer, morgen opnieuw een grijze dag met ongeveer 7 graden.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 buiten Wie hoort nog een verhaal over ver weg is dan? Wat kun je nog alleen tegen een stroming in? Een drijven overleven, maar die bepaalt de zin. Wat kun je nog alleen met beesten in de mens? Ieder mens heeft wel een waarde, tot een bepaalde grens.